uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. 9000 kilo harddrugs in beslag genomen. Het gaat om een hoeveelheid met een straatwaarde van ongeveer 1 miljard euro. Het overgrote deel betrof cocaïne, ruim 7.500 kilo, meldt de Rotterdamse justitie in Nieuwsuur.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 Het gaat om 13.000 van de 70.000 zorgmedewerkers die een maandloon uit deze pgb's krijgen. De belangenorganisatie Per Saldo vindt het een ernstige zaak die zo snel mogelijk opgelost moet worden. Vanwege een grote brand vanmiddag in de Rotterdamse wijk Schiebroek kunnen 150 mensen vannacht niet thuis slapen. De brand ontstond in een portiekflat en werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gasexplosie. Zeker 12 mensen zijn gewond geraakt, van wie twee ernstig. Het complex met 40 woningen is ontruimd. Burgemeester Abu Taleb heeft de wijk bezocht. Door de explosie is een enorme ravage ontstaan. Ook de rijtjeshuizen naast het complex zijn beschadigd. Frankrijk wil dat er nieuwe afspraken worden gemaakt tussen Griekenland en zijn internationale schuldeisers. Parijs is bereid om als bemiddelaar op te treden in die onderhandelingen. Dat heeft de Franse minister van Financiën Michel Sapin gezegd na een ontmoeting met zijn Griekse collega. Sapin zei dat Griekenland in de eurozone hoort. Het weer, het KNMI en Weerplaza waarschuwen voor gladheid, vooral in het midden en het oosten van het land. Vanavond en vannacht, de komende nacht, is het overwegend droog en kan er vooral in de kustprovincies een bui voorkomen.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 Eh, dat doet allemaal voor ons allemaal nog even. Sun, Flowers en dat enzovoorts enzovoorts. Goed, dat voor uur 2 bij Peaceful Radio Show... 1055 hier op CFM Zandvoort. Veel luisterplezier. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme Remember to the one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt. Parsley, sage, rosemary, and thyme. parsley, sage, rosemary, and thyme. my love, by the gasworks cross. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Spring's a girl in the street at night. Dirty old dirty old town. I heard a sigh. dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.